Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een schenking gekregen van miljoenen euro's. Hoeveel precies is niet bekend. De schenking komt van de erfgename van hoogleraar kunstgeschiedenis van Rechter en Antena. Dat was een groot kunstverzamelaar. Het geld gaat in een fonds waarmee het Rijksmuseum Hollandse en Vlaamse tekeningen en aquarellen van voor 1900 kan aankopen. Uberpop gaat door, ondanks een verbod door de overheid en de rechter. Het bedrijf met de goedkope particuliere taxidienst gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die zegt in een vonnis dat de overheid Uberpop terecht heeft verboden. Het taxivervoer van Uber is illegaal, omdat chauffeurs klanten rondrijden zonder vergunning. In China zijn acht mensen ter dood veroordeeld voor hun rol bij twee dodelijke aanslagen in de westelijke provincie Xinjiang. Bij die aanslagen kwamen 46 mensen om het leven en er waren tientallen gewonden. De Chinese autoriteiten gaven al snel de schuld aan de Oeigoerse moslimminderheid in de regio. In het westen van China zijn al jaren spanningen tussen Oeigoeren en Han-Chinezen. PVV-leider Wilders blijft bij zijn uitspraken over minder Marokkanen. In een verklaring naar de pers zegt hij dat hij zich nooit de mond zal laten snoeren in zijn strijd voor vrijheid en tegen de islamisering. Wilders werd vandaag verhoord door de Rijksrecherche. Het OM verdenkt de PVV-leider onder meer van het beledigen van een groep mensen op grond van ras. De Nederlandse bank is optimistisch over de economie. Die wint langzaam maar zeker aan kracht dankzij de export en de aantrekkende consumptie. Dit jaar wordt gerekend op een groei van 0,8 procent, volgend jaar 1,2 procent en in 2016 met 1,5 procent. Gaat allemaal niet snel, maar toch zegt de Nederlandse bank dat de economie langzamerhand het juk van de kredietcrisis van zich afwerpt. Dan het weer nog steeds meer buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Het is 4 tot 7 graden. Morgen droog en geregeld zon en 4 tot 8 graden. In de nacht naar woensdag is het onstuimig en nat met aan zee kans op storm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Ongelukken bij knooppunt veen 3 kilometer. En bij Zoeterwoude 4 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft-Zuid 2 kilometer.